1 uur. Door Almegens met het NOS-journaal. De aanklacht tegen leden van de groep rond Ridwan Taghi wordt uitgebreid... met de moord op Abderrahim Belhaj. Die werd in 2016 vermoord in Amsterdam... en daarover heeft de kroongetuige in het proces... tegen de 17 verdachte verklaringen afgelegd. Voor de moord is al iemand veroordeeld die het slachtoffer in de val lokte. Ook twee andere moorden waarmee de groep te maken zou hebben... worden onderzocht. De Sint-Pietersbasiliek in Rome is vandaag weer geopend voor bezoekers. De basiliek was twee maanden gesloten vanwege de lockdown in Italië... om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Voordat bezoekers op ruime afstand van elkaar naar binnen mochten... werd hun temperatuur gemeten. In Italië mogen ook de meeste winkels, cafés en restaurants vandaag weer open. Iedereen in Spanje wordt verplicht om in het openbare mondkapje te dragen. Tot nu toe was dat alleen nog maar verplicht in het openbaar vervoer... Wanneer de regel ingaat is nog niet duidelijk. Later worden meer details bekendgemaakt. Zo'n 40 Nederlanders hebben zich aangemeld om te worden besmet met het coronavirus. Ze hopen dat ze zo bijdragen aan het ontwikkelen van een vaccin. De 40 willen meewerken aan een onderzoek van een aantal Amerikaanse universiteiten. Het risico bestaat dat deelnemers ziek worden of overlijden door het virus. Het plan moet nog door een ethische commissie worden goedgekeurd. In Hongkong zijn parlementariërs met elkaar op de vuist gegaan. Op de achtergrond speelt de machtsstrijd tussen de Chinese regering en pro-democratische hervormers. Vandaag is het proces begonnen tegen 15 mensen die bij protesten zijn opgepakt. Die eisen hervormingen en een onderzoek naar het politiegeweld bij de demonstraties in Hongkong. Het weer op de meeste plaatsen zon. Hier en daar trekken ook wolken over. 16 tot 23 graden vandaag. Morgen eerst zonnig. Later op de dag ook meer bewolking. Dan wordt het 17 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. De A10 Oost richting Amersfoort bij Knoop het Watergraafsmeer is nog altijd dicht tussen Deugdam en Knoop het Watergraafsmeer. Door schade aan een spoorviaduct omrijden kan via de Koentunnel.